Dit is Maud Schreurs met het NWS voornaal Het bedrijf Chickfriend, dat bloedluis bij kippen bestreed met fipronil... wist dat het een verboden gif gebruikte, schrijft NRC. De krant heeft facturen en e-mails waar dat uit zou blijken. Het antiluizenmiddel waar fipronil doorheen zat... kwam van een bedrijf uit België. Dat noemde het middel op de facturen Fiprorijn... waardoor Chickfriend volgens NRC zou kunnen weten... dat het om een giftige stof ging. Drie Nederlandse speurhondenteams gaan naar Turkije om te zoeken naar de vermiste Joey Hofman uit Haaksbergen. De man van 21 reisde vorige maand samen met een bevriend echtpaar naar Turkije om te helpen met de bouw van hun huis. Hij boekte een vlucht naar huis omdat hij heimwee had, maar kwam nooit aan. De Nederlandse speurhonden komen op verzoek van Turkije helpen bij de zoektocht. In de Democratische Republiek Congo zijn de afgelopen maanden 251 mensen vermoord door milities en rebellen. Dat gebeurde in de regio Kasai, in het midden van het land. Volgens de VN waren onder de doden meer dan 60 kinderen. Mensen werden levend verbrand, in stukken gesneden of doodgeschoten. Een oud-topman van Volkswagen heeft bekend dat hij betrokken was bij het wereldwijde schumel schandaal met dieselauto's. Hij zei tegen een Amerikaanse rechter dat hij schuldig is aan samenzwering en fraude. Hij kan maximaal zeven jaar cel krijgen. En op de WK Atletiek in Londen heeft Usain Bolt probleemloos de halve finales gehaald op de 100 meter. Hij won zijn serie in 10 seconden en 700ste. Ruim voor de finish hield de Jamaicaanse sprintlegende al in. Bolt loopt in Londen zijn laatste wedstrijden. Morgen zijn de halve finales en de finale van de 100 meter. Het weer vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog.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 Let's take both of our souls and intertwine. take me back to the start middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotion, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were banged on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, ten dollars was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback.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 En waarom ze bijna mee Jumping Joey. Nou ja, als je de afgelopen uur niet hebt meegekeken op onze livestream. Nou, dan heb je wat gemist ik zie het op jouw radio. Volgende week vrijdag zijn we weer gewoon bij je.